5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Noord-Brabant worden alle betaald voetbalwedstrijden dit weekende verboden... om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat hebben de burgemeesters van Den Bosch, Tilburg en Eindhoven bekendgemaakt op een persconferentie. In de eredivisie geldt het verbod zaterdag voor de wedstrijden Willem II Herenveen en PSV FC Emmen. Zondag gaat de wedstrijd RKC Waalwijk FC Groningen niet door. Ook dansfestival's, concerten en carnavalsoptochten worden tot en met maandag 16 maart geschrapt. Bijna 4% van de onderzochte medewerkers in Brabantse ziekenhuizen heeft het coronavirus. Het blijkt uit een steekproef van het RIVM. Bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg zijn besmettingen vastgesteld bij 28 medewerkers. Die geen van allen in risicogebied waren geweest of contact hadden gehad met een besmette patiënt. Toch hadden ze milde luchtwegklachten. Alle besmette medewerkers gaan in thuisisolatie tot ze beter zijn. Maaltijdbezorgers moeten voortaan minimaal 16 jaar oud zijn. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel daarvoor van D66. Eerder drong de inspectie er al op aan omdat de werkdruk hoog is en het gevaarlijk is in het verkeer. Restaurants zetten steeds vaker 15-jarigen in als maaltijdbezorger omdat die goedkoper zijn. Omdat ze te jong zijn voor een scooter rijden ze vaak op een snelle elektrische fiets. En de rechtszaak tegen de Israëlische premier Netanyahu over een week wordt niet uitgesteld. Dat heeft een Israëlische rechter bepaald. De advocaten van Netanyahu hadden gezegd dat ze meer tijd nodig hebben om het bewijs te bestuderen. Daar ging de rechter dus niet in mee. Justitie in Israël verdenkt Netanyahu van fraude, beïnvloeding van de media en het aannemen van geschenken in ruil voor politieke gunsten. De premier won vorige week nog de parlementsverkiezingen. Hij weerspreekt de beschuldigingen. Het weer, eerst buien, later vooral in het zuiden en morgen ook. In het noorden vaak wat droger met zon en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad 5 minuten vertraging bij Lelystad. Op de N207 Helegom Alfa aan Rijn bij Rijnstatenwoude 10 minuten. En de N242 Alkmaar Middenmeer tussen de A9 en Omval 2 kilometer file.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 El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Bailame como si fuera la última vez Mami, enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé.